Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks corona heeft koning Willem-Alexander al plannen voor Koningsdag volgend jaar. Hij gaat met zijn familie naar Eindhoven. Dit jaar zou de koning op zijn verjaardag in Maastricht zijn, maar dat ging niet door. In plaats van daarvan hield hij vanuit huis een korte toespraak. De burgemeester van Maastricht heeft al gereageerd, zegt verslaggever Josephine Trehi. Ze zegt van ja, ehm, eh, Eindhoven is op dit moment beter in staat om een programma te ontwikkelen... waar een, er een combinatie gemaakt kan worden van een eh, fysieke aanwijzigheid en eh, een digitaal programma. Het heeft te maken met de Technische Universiteit in Eindhoven. Dus dat het niet raar is, maar dat het eigenlijk gewoon ja, nu beter georganiseerd in Eindhoven kan worden. Een man uit Arnhem moet 15 jaar de cel in voor het plegen van acht aanslagen door heel het land. Zo werden de brandbommen op een huis in Os gegooid, werd een auto opgeblazen met een mortierbom en in Eindhoven werd een handgranaat een huis ingegooid. Criminelen gaven de opdracht voor de aanslagen. Een Roemeen die hem hielp moet acht jaar de cel in. Het stadion van de Italiaanse club Napoli krijgt de naam van Diego Maradona. Gisteren overleed de Argentijnse voetballegende. Hij speelde in de jaren 80 en 90 bij Napoli. Een club die niet zoveel voorstelde, maar met Maradona erbij twee keer landskampioen werd en de Italiaanse beker won. Een Amerikaans stel uit een stadje in de buurt van New York kan behoorlijk koppijn krijgen van hun verbouwing. Toen ze de planken eraf trokken bij de vloer en muren van hun 100 jaar oude woning, deden ze een bijzondere vondst, tientallen flessen whisky. Oh my god, this is unbelievable. That's amazing. They're perfectly wrapped. Oh my god. <laughs> oh my god, the whole house. The whole house is surrounded with liquor bottles. is fucking awesome. Het huis is ooit gebouwd door een beruchte dranksmokkelaar. In de jaren 20 van de vorige eeuw was alcohol verboden in Amerika. De nieuwe eigenaar denkt dat de flessen zo'n 1000 dollar per stuk waard zijn en ze hebben er 66 gevonden. Het weer vanavond en vannacht kan het op sommige plekken afkoelen tot net iets boven het vriespunt. Morgen overdag vooral in het noorden soms een spatje regen. In het zuiden schijnt de zon geregeld en het wordt niet warmer dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd.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 last time, but when they let me dry your eyes, let them catch you smiling with your head. myself, a while. to say the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who said we become someone else and all in all my mind keeps saying this is not what I believe in this is where it ends and all in all my mind's made up that is why it never stops again.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 en niets meer zeggen in de media. Premier Ruggenaat van Curaçao doet een dringend beroep op de bevolking om de coronamaatregelen na te leven. Sinds vorige week gelden op het eiland verscherpte maatregelen, maar het aantal besmettingen blijft stijgen. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag komend jaar in Eindhoven. Volgens de RVD wordt het een programma voor een breed publiek... dat past binnen de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Weer, rustig herfstweer met vooral in het noorden wat regen. Vannacht bij opklaring kans op nachtvorst. Morgen weinig verandering en een graad of 9.